NOS-journaal. Het gebruik van strooizout op gladde wegen komt deze winter mogelijk in gevaar door de problemen met PFAS. Leverancier die Nederlandse zoutbank zegt in de Telegraaf dat er bij eerste metingen te hoge waarde wordt gemeten van de schadelijke chemische stoffen. Experts laten het zout niet verder onderzoeken. Deze week moeten we... Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen Zandvoort, maandag 11 november. En ja, het is echt een maandag. Waar je nu het nieuws zou willen horen, hoor je de stream van Dance Radio. Dus ik ga er gewoon overheen met de Bengals. En we gaan een lekker programma maken met DJ Khaled. I'm the one samen met Justin Bieber. Mijn naam is Walter Sans en ik ben tot 10 uur bij je. Another one. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out. what you made of. Ain't gotta word about them commas, cause my cake up. You can ride inside my life on that fame bus. Cause I promise when we step out, you'll be famous. Modern day Bunny and Clyde, what they named us. Cause when we pull up, all angles. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the one. Ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the only one. Ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the one. Ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the only one. Okay, though to face up with that new Chanel. She like the price, she see the ice and make her coochie melt. <laughs> When I met her in the club, I asked her who she felt. Then she went and put that booty on that Gucci belt. <laughs> we don't got no label. She say she want bottles. She ain't got no table. She don't got no bed frame. She don't got no tables. We just watching Netflix. She ain't got no cable. Okay though. Plug, plug, plug. I'm the plug for her. She want a nigga that pull her hair and hold the door for her. Mm baby, that's only me. That shit okay with me. Baby, okay, okay. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. looking for the one, what bitch you looking at the one? I'm the best yet, and yet my best is yet to come. Cause I've been looking for somebody, not just any fucking body. Don't make me catch a body, that's for any and everybody. Oh my god, she hit me up all day, get no response. Bitch, you blow my heart, that's like turning gold to bronze. Roll my eyes, and when she on the molly, she a zombie. She think we Clyde and Bonnie, but it's more like Whitney Bobby, God forgive me. Don't you ever finesse, I'm a legend. Straight up out the crescent, fly for the essence, for the record. I knew Colin when that ball was spinning records. like game winning record. I'm just flexing on my essence. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one. another one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. I'm the one. I'm the one. Justin Bieber en DJ Khaled. En zo is het maar net. 8 over 8 hier bij ZFM in de morgen. En wij gaan lekker door met die Asteroid Galaxy Tour. Die heb ik al een tijdje niet meer gehoord. Asteroid Galaxy Tour. Ja, die hoor je niet zo vaak meer. het is een bijzondere dag vandaag, 11 november. Want 11 november, Sint Maarten. 11 november, begin van de carnaval. 11 november, 11 uur 11, het einde van de Eerste Wereldoorlog. En, ik weet niet waarom, maar er is... Er gaan weer allemaal dingen hier door elkaar heen. Zo, het is echt maandagochtend. Maar veel belangrijker, het is Singlesdag. Wat het ook mogen zijn. Maar speciaal voor al die singles, deze van Buster Rhymes met Mariah Carey.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 Speciaal voor alle singles, omdat het vandaag singlesdag is. En we gaan door met Maan. Die heeft ook een nieuwe single uit. Nee, single op singlesdag. Wat leuk. lastig of vind je me lief? Geef je me alles of geef je me niets? Jij en ik passen perfect niet bij elkaar. Het is jij en ik tegen de wind. en we gaan samen naar bed. Ik knuffel je van achter terwijl jij de koffie zet. Maar soms dan kijk ik in je telefoon en word ik gek. Waarom ben je nog met al die ach in gesprek? Soms wil ik je zoenen of duw ik je weg. Kunnen we lachen na gevecht? Jij en ik passen perfect niet bij elkaar Vind je me lastig of vind je me lief? Geef je me alles of geef je me niets? Jij en ik passen perfect niet bij elkaar. Het is jij en ik tegen de wereld. Of jij en ik tegen elkaar. Het is jij en ik. dat was de nieuwe maan. En die is leuk, jij en ik tegen de wereld. Gaan we door lekker met Odyssey. Lekkere oude uit de jaren 90, 80, ik weet het niet eens. Maar hij is leuk. Inside Out, die hoor je niet zo vaak hier. Bij ZFM in de ochtend, waar het 18 over 8 is. Odyssey met Inside Out. En wanneer was dat nou? 1977 al. Echt oude plaat, maar ontzettend leuk om weer te horen. Dit is ZFM, het geluid van Zandvoort. Vijf voor half negen. Buiten is het 5 graden op de officiële ZFM thermometer. Vanaf een uur of één gaat het regenen. En uh, dus tot die tijd blijft het gewoon droog. Maar het wordt maar 7 graden vandaag. Dus ja, het is niet anders. Wij gaan door naar 2019. John Legend. A Good Night. En die is ook leuk. Yeah. I had no intention I would get locked up tonight. I looked in your eyes and they went through me like a knife. I came here with my crew, I lost them. Came with my cool, I dropped it. And if I'm being honest, I'm being honest. can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Yeah, I'm so weak and I'm never like that. Like speed and I think I might crash. One trip down, I might never go back. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. Yeah, I said it. Uh, I know it's gonna be. think I just met my wife. Ah, alright. Maybe it's the music or the red stain on your lips. I'm wondering when the right time is to go in for a kiss. But I'm thinking past that lover. I'm ready to meet your mama. If I'm being honest. it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Uh-uh. John Legend, I think I found my wife. Of het heet, a good night heet het. In ieder geval, hij is niet single meer. Dat, eh, dat blijkt. Wij gaan lekker door met, eh, met Madonna. En eh, ja, is ook een keer tijd geleden dat we die gehoord hebben hier. Tenminste, ik heb hem nog een hele tijd niet gedraaid. Lekker oude Secret. Hier is die bij ZFM waar het bijna half negen is. night. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Madonna. het Secret. Ach ja, en heb je Madonna gezien? Dat Instagram filmpje. Heeft zich weer volstrekt belachelijk gemaakt met haar zangoefeningen.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 No shade from Brazilian wax. and have a good time. Have a good, have a good time. Have a good, have a good time Ariana Grande hier bij ZFM. Waar het 8 uur 36 is. En we gaan even een rustig moment door. Lange Frans en T. Lau. Benny lacht altijd het hardst om zijn grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, s ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt... Zing een liedje voor me Frans. Zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans als een jonge man Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan Ver van de avonturen uit de brochure Geen vragen stellen Jeffrey, gewoon vuren Strijdend in de strijd die niet te zijn was Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed dood door de kogels van zijn kant Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn man Neem er een van mij daar en drink voor ze Hij zei proost Frans, maar zing voor me Zing een liedje voor me Frans Zing een liedje voor me Frans Ook al is het in het Frans een veelbelovende jonge meid. Een vlotte meid, zat op school en was voorbereid. Wilde studeren, had de wereld graag doorgereisd. Maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt. De buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt. Als ze kiest voor zichzelf, is ze er wonder kwijt. Hij kon de druk niet aan, liet er in de uppie staan. Gaf haar geen duppie en hij vertrok naar ver vandaan. En nu is zij alleen, de moeder helpt wel mee. Maar die is ook gestrest en zit in de AOW toch zit Anna hier, de zoontje aan haar hand. Ze zijn gelukkig samen, ze zegt zingen Frans. en I, Dance Monkey hier bij ZFM... waar het bijna kwart voor negen is. En het is 11 november 2019. Nog 174 dagen tot de Formule 1. En het is een bijzondere dag. Niet alleen 101 jaar na de beëindiging van de Wereldoorlog... Sint Maarten, begin van het carnaval, Singlesdag... maar we hebben vandaag ook nog eens een zonsverduistering. Mercurius trekt vandaag voor de zon... Daar zul je alleen helemaal niets van merken. Vanmiddag tussen 13.34 en 16.54 kruipt de planeet voor de zon. En dan is het 0,0026% minder. Dus ja, merk je er iets van? Nee, daar merk je niks van. Maar het is wel bijzonder. Want het komt me één keer in zoveel jaar voor. Dat Mercurius dus voor de zon staat. Hier in Zandvoort zullen we het niet zien. Daar is het eh, bewolkt. En we gaan gewoon lekker door met de plaatjes draaien. Eurythmics, praat er al doorheen. Hier is ze. The Must Be an Angel. Annie Lennox, Dave Stewart, Rhythmix. Ik heb ze ooit als live gezien. Annie Lennox met dat oranje haar. Zo'n leuk concert was dat. There must be an angel hier bij ZFM waar het bijna tien voor negen is. Oude en nieuwe muziek. En uh, dat is wat nieuws draaien.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 Hier bij ZFM waar het bijna 9 uur is. En wij gaan gewoon lekker door met wat Franse muziek. Zaz met Je veux. Hier bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi quoi un manoir à Neuchâtel Ce n'est pas pour Ook al is het niet, uh, nog geen tien uur. We gaan gewoon lekkere meezingen doen om vijf voor negen. Laatste plaat voor het journaal. Lekkere meezingen. Wesley Bronco samen met Budget Lewis. Reis met me mee. En verlies mijn verdriet. Door de wind meegenomen. Zodat niemand dit meer ziet. Als de storm is gaan liggen. En de rust teruggekeerd wordt mijn verdriet minder en voel ik mij niet meer bezit. Voel ik mij niet meer bezit. Nee, niet meer bezit. Lieber Bronkhorst en Burgit Lewis hier bij ZFM. En nog 10 seconden, dan krijgen we echt een journaal. En dan eh, hoor ik je graag weer terug naar de klok van 9 uur.